ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht een enorme lading aanvalsdrones en raketten afgeschoten op Oekraïne. Onder meer in de hoofdstad Kiev zijn minstens 15 mensen gedood, onder wie een Amerikaan. Ook zijn er 75 gewonden. Onder meer een flatgebouw werd geraakt, zegt correspondent Christian Pauwen. Meerdere verdiepingen zijn ingestort. Ook kwamen broekstukken van neergehaalde drones naar beneden. Eh, die eh, veroorzaakten verspreid door de stad eh, brandjes. En ja, in totaal heeft Rusland volgens president Zelensky... meer dan 440 drones en 32 raketten afgevuurd. Overigens niet alleen op Kiev, maar ook op andere delen van het land. Reddingswerkers in Kiev zoeken nog naar mensen die onder het puin liggen. De stroom in de stad is deels uitgevallen door de Russische aanvallen. Meer volwassenen drinken minder alcohol dan een paar jaar geleden. Het CBS stuurde een vragenlijst naar bijna een half miljoen Nederlanders. 45% van hen zegt dat ze geen alcohol of maximaal één glas per dag drinken. Drie jaar geleden was dat nog 42%. Jongeren trekken de boel op. Ruim drie op de vijf van hen drinkt meer dan één borrel per dag. Er is iemand omgekomen in Tilburg bij een brand op een woonboot. Het vuur ontstond vannacht. Er wordt nog onderzocht of het is aangestoken. Iemand anders op de boot kon zichzelf redden door van boord te springen. En docenten en AI-experts die zich bezighouden met hoger onderwijs... maken zich zorgen over scripties... en dat studies aan het hbo en de unie niet meegaan met de tijd. Deze docent en AI-expert van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... maakte een tijdje geleden in één weekend een scriptie dit kan zo niet langer, zegt hij. Dat studenten hun, hun denken uitbesteden aan AI. Daar maak ik me ook eh, redelijk zorgen over. Maar dat lijkt me ook nog op te lossen. Waar ik me vooral zorgen over maak... is dat we de studies die we aanbieden, dat die niet meegaan met de tijd. En dat we studenten aan het opleiden zijn voor banen die er straks niet meer zijn. Een andere docent zegt in het AD dat hij denkt dat er, al twee, dat er al twee jaar vooral studiepunten en zelfs diploma's worden weggegeven voor werk dat niet door studenten zelf is gedaan. Het weer nog een prima zomerdag met af en toe wat dunne wolkjes... maar vooral blauwe luchten en veel zon. Aan de kust wordt het rond de 20 graden. In Limburg kan het wel 28 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in Noord-Holland. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring Zuid. Daar is de vertraging in beide richtingen ongeveer 5 tot 10 minuten... bij Amsterdam Buitenveldert. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Daar sta je voor de aansluiting met de N196 ongeveer een kwartier te wachten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat het nog vast bij knooppunt Nieuwe Meer. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. En verder is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 Zijn bijdrage aan de popmuziek is ongeëvenaard en zijn songs blijven generaties inspireren. Ik neem je mee langs de hoogte- en dieptepunten van hun carrière. Van de zonnige surfliedjes tot de diep persoonlijke meesterwerken en sta stil bij de blijvende impact van Brian Wilson op de muziekwereld. In het begin van de jaren 60 braken de Beach Boys door met een unieke mix van harmonieën, jeugdige energie en het idealiseren van het Californische leven. Surf USA werd een anthem voor de surfcultuur en bracht het zonnige, zorgeloze leven van de Amerikaanse westkust naar de rest van de wereld. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Met Fun Fun Fun vingen ze de onbezorgde sfeer van de jeugd, terwijl Little Juice Coop een ode was aan de autoliefde en de vrijheid die daarmee gepaard ging. Deze songs legden de basis voor wat later bekend zou staan als de California Sound en maakten van de Beach Boys een begrip in de popmuziek. Triple Play. Toppers van toen. Halverwege de jaren 60 begon Brian Wilson te experimenteren met nieuwe geluiden en opnametechnieken. Wat resulteerde in tijdloze klassiekers. God Only Knows wordt vaak genoemd als een van de mooiste en meest innovatieve liefdesliedjes ooit.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 looking up good smile I know she must be kind Achter de zonnige façade schuilt ook een donkere kant. Brian Wilson worstelde met zijn mentale gezondheid, wat duidelijk hoorbaar is in nummers als In My Room, een intieme reflectie op eenzaamheid en zelfontdekking. I Just Wasn't Made For These Times laat zijn gevoel van vervreemding en onbegrip horen, terwijl Serves Up een complex nummer is dat Wilsons diepe gedachten over het leven en de maatschappij weerspiegelt. de Haan. quicksilver moon, carriage across the fog, two step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in old lang The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. surfs up. board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard. aanbevolen. Na moeilijke jaren vond Brian Wilson langzaam zijn weg terug. Love and Mercy is een krachtige boodschap van hoop en empathie, waarin zijn persoonlijke strijd doorklinkt. Het album Pet Sounds verdient een speciale vermelding. Het wordt wereldwijd gezien als een van de meest invloedrijke albums ooit en zette de standaard voor popmuziek als kunstvorm. I was sitting in a crummy movie with my hands on my chin. Ook in latere jaren bleef samenwerking centraal staan. Ceylon Sailor benadrukt de kracht van samen muziek maken en de uitdagingen die het leven biedt. Caroline No is een melancholisch reflectief nummer over verlies en herinnering. Terwijl de Little Girl I Once Knew terugblikt op de onschuld van de jeugd. Deze nummers laten zien hoe de Beast Boys, ondanks alles, altijd bleven zoeken naar verbinding. Met elkaar en met hun publiek. Play. Triple Play. Triple Play. finding you again. Things that made Boys reikt ver voorbij hun eigen tijd. Het nummer Brian Wilson van Bare Naked Ladies is een direct eerbetoon aan de man zelf en onderstreept zijn blijvende impact op volgende generaties muzikanten. The Warmth of the Sun en Don't Worry Baby zijn tijdloze klassiekers die troost, hoop en schoonheid bieden en laten horen waarom de muziek van de Beach Boys nog altijd zo geliefd is. Drove downtown in the rain 9.30 on a Tuesday night just to check out the late night record shop. Call it impulsive, call it compulsive, call it insane. But when I'm surrounded, I just can't stop. It's a matter of instinct, it's a matter of conditioning, a matter of fact. You can call me Pavlov, dog. Ring a bell and I'll salivate. How'd you like that? Dr. Landy, tell me you're not just a pedagogue. Cause right now I'm lying in bed, just like Brian Wilson did. Well, I am lying in bed, just like Brian Wilson did. out of Met het overlijden van Brian Wilson verliezen we een van de grootste muzikale visionairs van onze tijd. Zijn nalatenschap leeft voort in de harmonieën, de experimenten en de emotionele diepgang van de Beach Boys. Zijn muziek blijft een bron van inspiratie, troost en vreugde.